Van 3 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In Pennsylvania is een van de meest gezochte criminelen van de VS opgepakt... na een klopjacht van zeven weken. De 31-jarige Eric Frayne wordt ervan verdacht dat hij in september... bij een politiekazerne een agent doodschoot en een andere ernstig verwonde. Bij de zoektocht naar hem zette de Amerikaanse politie zeker duizend agenten in. De man kon worden aangehouden na een tip. Toen agenten hem riepen gaf hij zich zonder verzet over. De man is een werkloze survival specialist en wapenliefhebber... die zich wekenlang in de bossen wist te redden... en die de klopjacht zag als een spel, zegt de Amerikaanse politie. In Brussel is een akkoord gesloten over de levering van Russisch gas aan Oekraïne... Afgesproken is dat Oekraïne zeker tot eind maart 2015 weer gas krijgt van Rusland. Europa was bij de onderhandelingen betrokken. Volgens EU-commissaris Uttinger is er sprake van een eerste glimp van betere betrekkingen tussen de buurlanden. Rusland draaide in juni de gaskraan naar Oekraïne dicht, maar vanwege de naderende winter heeft Oekraïne meer gas nodig. Er is gelood voor de achtste finale van de KVB-beker. Ajax krijgt Vitesse op bezoek en PSV moet naar Roda JC. De Limburgers wonnen de afgelopen avond na verlenging van Sparta met 4-2. Verder gaat FC Twente naar de Graafschap en bekerwinnaar Pek Zwolle moet op bezoek bij VVV Venlo. De rest van de loting, FC Groningen tegen FC Volendam, AZ moet tegen NEC, Heracles treft Cambuur en Excelsior speelt tegen NAC Breda. De wedstrijden om de KVB-beker worden half december gespeeld. En de Nederlandse voetbalvrouwen maken nog altijd kans op deelname aan het WK volgend jaar in Canada. In de halve finales van de play-offs om het laatste WK-ticket won Oranje op het kasteel in Rotterdam met 2-0 van Schotland. In november speelt Nederland twee keer tegen Italië. De winnaar van de play-offs gaat naar het WK. Dan nog het weer.